Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een grote brand in Beest in Gelderland is onder controle, meldt de brandweer. Op een industrieterrein brak gisteravond laat brand uit in een bedrijfsverzamelgebouw. Er is flink wat rook vrijgekomen. Volgens de brandweer kan er door het nablussen nog steeds rook- en stankoverlast zijn. Eerder kregen omwonenden een NL-alert met het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Ook is de snelweg A2 even afgesloten geweest vanwege de rookoverlast. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman is in Parijs voor een diner met president Macron gisteravond. Het bezoek wordt als omstreden gezien omdat hij jarenlang niet welkom was. Veel landen houden Mohammed bin Salman verantwoordelijk voor de dood op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Maar door de angst voor energietekorten praten veel landen nu toch weer met de Saoedische kroonprins. Twee weken geleden ging de Amerikaanse president Biden ook bij hem op bezoek. Actrice en presentatrice Leontien Keulemans is overleden. In 1981 was zij de eerste presentatrice van het NOS Jeugdjournaal. In de jaren 90 speelde ze gastrollen in series als Goede Tijden Slechte Tijden... Het Zonnetje in Huis en Oppassen. Ook was Keulemans als presentatrice te zien en te horen in verschillende tv- en radioprogramma's. Leontien Keulemans was al langere tijd ziek. Ze was 70 jaar. Feyenoord heeft Quinten Timber overgenomen van FC Utrecht voor naar verluid 8,5 miljoen euro. De 21-jarige middenvelder heeft een contract tot medio 2026 getekend. Nooit eerder gaven de Rotterdammers zo'n groot bedrag uit aan een speler. Voor Timber betekent de transfer een terugkeer naar Feyenoord. Van 2008 tot 2014 speelde hij in de jeugd bij de Rotterdamse club.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 So where did you go? in a haze Wherever I go, I feel you You say you needed some time to Go back and find you How could I know? Oh, tell me you love me Or tell me you're leaving Don't keep me waiting I I'm know a little lost by side.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 dick. All I ride is foreign shit. Sipping hot shit, and I got a hot tick. I got new money, it ain't even out yet. You went bought a plane ticket, but I chartered it. Trying to hit your name thing.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 Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn ware gezicht.